Volgens BP is het lek nu dicht en stroomt er geen olie meer in zee. Dat is voor het eerst sinds op 20 april het boorplatform Deepwater Horizon explodeerde en zonk. PP test iedere zes uur of er geen olie of gas meer in de golf lekt. Het duurt nog tot minstens morgen eer er voldoende testresultaten zijn om te bepalen of de kap werkt. Het noodweer van woensdag heeft vooral veel schade aangericht in Noord-Limburg. De grootste verzekeraar Interpolis zegt dat vooral agrariërs zijn getroffen. In totaal is er sinds woensdag bij de verzekeraar nu voor 40 miljoen euro aan schadeclaims binnengekomen. Behalve Noord-Limburg werden ook Gelderland en Noord-Brabant zwaar getroffen. Bij een actie van Interpol zijn in Azië meer dan 5000 mensen gearresteerd... die zich bezighielden met illegaal gokken op WK-voetbalwedstrijden. Interpol coördineerde de operatie in Maleisië, Singapore, Thailand en China... inclusief Hongkong en Macau. Er zou in totaal voor 150 miljoen dollar illegaal zijn gegokt op WK-wedstrijden. De Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, komt nooit meer vrij uit de Britse gevangenis. Dat heeft de Britse Hoge Raad bepaald de nu 64-jarige Peter Sutcliffe vermoorde in Yorkshire en de buurt van Manchester 13 vrouwen. Sutcliffe had een verzoek ingediend om zijn levenslange gevangenisstraf om te zetten in een straf met de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating. Maar dat verzoek wees de Hoge Raad dus af. Ajax moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen PAOK Saloniki uit Griekenland. Ajax moet in totaal twee voorrondes overleven om in het hoofdtoernooi terecht te komen. Landskampioen FC Twente is daar al voor geplaatst. En dan het weer. In het westen mogelijk een lichte buit. wordt 22 graden langs de westkust en 28 graden in het zuidoosten.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 Zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Come da porca picchita va bene, tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da di I love you. Papa l'americano. bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene cave di ai love come da tocca vedi chi da va bene.